uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Op Curaçao is schrijfster, zangeres en actrice Diana Lebax overleden. Ze speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het toneel op Curaçao... en van de Nederlands-Antilliaanse jeugdliteratuur. Voor haar jeugdboek Nancho van Bonaire ontving ze in 1976 als eerste niet-Europese schrijfster een zilveren griffel. Een van de belangrijkste prijzen voor Nederlandstalige jeugdliteratuur. Lebax koos er nadrukkelijk voor om in het Nederlands te schrijven, maar ook in het Papiaments. Zo schreef ze boeken voor het basisonderwijs op de Antillen. Diana Lebak stierf na een kort ziekbed. Ze was 74 jaar. President Rajapaksa van Sri Lanka is met zijn vrouw en twee bodyguards gevlucht naar de Malediven. Hij zat sinds zaterdag ondergedoken toen zijn residentie werd bestormd door een woedende menigte. Die eist dus een vertrek vanwege de economische malaise en de grote tekorten in het land. Ook zijn broer, die minister van Financiën was, zou Sri Lanka zijn ontvlucht. In Groot-Brittannië zijn in de fractie van de conservatieve partij... nog acht kandidaten in de race voor de opvolging van premier Johnson. De afgelopen dag was het de laatste dag dat kandidaten zich konden melden... om in het lagerhuis de steun te krijgen van minstens 20 partijgenoten. Drie politici voldeden niet aan die eis of trokken zich eerder terug. En luchtvaartmaatschappij Iceland Air stuurt de komende tijd... op elke vlucht van IJsland naar Schiphol twee eigen bagagemedewerkers mee. Die gaan op de luchthaven bagage van de passagiers laden en lossen. Iceland Air hoopt dat zo de afhandeling op Schiphol sneller gaat... nu de luchthaven kampt met enorme personeelstekorten. Het weer vannacht bewolkt en zacht. Het blijft 17 tot 20 graden.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 Van vellen, vellen, we kennen van vellen. Ik had die regen druk, passier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, passier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, ella numberella, ella. Con mijn numberella, ella. Con mijn numberella, ella. Con mijn numberella, ella. Con mijn numberella, ella. Con mijn la, ella. Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is Het voelt alsof het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn thee zit Is de love die ze geven gemeend, of was ze mij voor de titan en facelift Die druppels die voelen als bullets op mijn apparella, als het weer niet mee zit Ik zit mijn hoofd op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je terug Oh Vella, Vella, we kennen van Vella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Ella, op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Hou me niet thuis, mogen weer rood Want ik ren in de velden, mijn ogen zijn moe Heb je problemen met me, even maar die move Die is dit, dus ik kom naar je toe Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels Die moet je niet doen als ik kom in je room Zie me met Jara, Niki Jamila Hier in mijn room en ze lijken me Jones Ik wil niet stoppen, we kennen de slags We kennen van Villa Ook wij kennen padden in training Skin, ik splash in Marbella.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 Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. Go ahead, be gone with it. Get your sexy up. You ready? You ready? You ready? yeah. I'm bringing sexy back watch your eye attack. Yeah. If that's your girl, better watch your back.